Jobboot met het NOS Journaal. De treinen rond de botsing tussen een trein en een auto. Daarbij is de automobilist omgekomen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De trein is door de botsing ontspoord. In de trein is niemand gewond geraakt. Het ongeluk heeft een ravage aangericht en ook de bovenleiding is beschadigd. In Afghanistan is de vrouw begraven die donderdag in Kabul door een woedende menigte met stokken werd doodgeslagen, omdat ze een Koran zou hebben verbrand. Het lichaam van de vrouw van 27 werd daarna in brand gestoken. Inmiddels staat vast dat de vrouw onschuldig was. Een openbaar aanklager heeft gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de vrouw een Koran in brand heeft gestoken. Er zijn 13 mensen gearresteerd, onder wie acht politieagenten. De aanklager heeft toegezegd dat ze zullen worden gestraft. De taxichauffeurs die boos zijn over de concurrentie van online taxidienst Uber... moeten van minister Kamp zelf de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren. De minister van Economische Zaken zei in het tv-programma Buitenhof... dat hij innovatieve vormen van dienstverlening, zoals Uber, toejuicht. Kamp maakte nadrukkelijk onderscheid tussen Uber... dat werkt zonder tussenkomst van een taxicentrale... en de verboden dienst Uber Pop. Negen jonge Britse medicijnenstudenten zijn vanuit Turkije illegaal afgereisd naar Syrië. Dat meldt de Britse krant The Observer. De studenten zouden aan het werk zijn in ziekenhuizen in door IS gecontroleerde gebieden. Ze stonden ingeschreven bij een opleiding geneeskunde in Khartoum, de hoofdstad van Soudaan. Vandaar zijn ze via Turkije de grens met Syrië overgestoken. Volgens de Britse overheid zullen de studenten niet vervolgd worden voor terroristische activiteiten als ze proberen terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar dan moeten ze wel aantonen dat ze niet hebben gevochten in Syrië. Het weer op de meeste plaatsen zonnig. Temperatuur rond 9 graden. Ook morgen geregeld zon, hier en daar bewolkt. Het blijft droog en het wordt morgen 8 tot 11 graden.